Levi van Eck met het NOS-journaal. Defensie kan de militaire missie in Mali maar amper overeind houden, zegt de Algemene Rekenkamer. Er is van alles mis. Er is gebrek aan materieel, onderdelen zijn kapot en de training is onvoldoende. Volgens de Rekenkamer heeft de missie in Mali grote negatieve gevolgen voor andere delen van de krijgsmacht. Die moeten zoveel mensen en middelen afstaan dat ze zelf in problemen komen. Gisteren werd bekend dat het kabinet de missie op 1 januari beëindigt... De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat er bij beslissingen over nieuwe missies beter gekeken moet worden naar de inzetbaarheid. De Wageningen Universiteit waarschuwt voor veel meer overlast van muggen deze zomer. Door het vocht en de hoge temperaturen zijn de muggen een maand eerder opgedoken dan anders. De tweede generatie komt er rond deze tijd aan, zegt Wageningen. Als gevolg van de weersomstandigheden komen de eitjes al na twee weken uit in plaats van vier. De Britse pubgigant G.D. Weatherspoon gaat een aantal Europese drankenschappen uit het assortiment. Het bedrijf doet dit vanwege het vooringenomen Britse vertrek uit de Europese douane-Unie. Dat zou in Groot-Brittannië kunnen leiden tot hogere importtarieven voor Europese producten. Als eerst wordt Duits bier en Franse champagne verbannen uit de bijna 900 pubs. Daarvoor in de plaats komen dranken uit Australië, Amerika en Groot-Brittannië zelf. Het Nederlandse Heinekenbier blijft waarschijnlijk gewoon beschikbaar in de pubs van G.D. Weatherspoon die in veel Britse steden op prominente plekken zitten. En voor de Spaanse bondscoach Julen Lopetigu is het WK al voorbij voor het is begonnen. De Spaanse voetbalbond heeft de trainer twee dagen voor de openingswedstrijd tegen Portugal ontslagen. Lopetegui, die zijn contract bij de Spaanse voetbalbond in mei nog had verlengd... maakte dinsdag bekend dat hij de opvolger is van Zinedine Zidane als trainer van Real Madrid.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 Ik ben nergens zonder jou. 3, 2, op jouw gezicht. Oh, daar, oh, ben jij. Oh, daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer. Is de lucht voor. going die. Let me hold you, down. Together we cry.